4 uur. Waterbalgemoed met het nms Journaal. PVV-kamerlid Dion Graus wordt opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Een jonge oud-fractiemedewerkster zegt dat hij haar dwong tot heel veel ernstige dingen, meldt NRC. Welke dingen is onduidelijk. Graus werd er eerder door zijn ex-vrouw van beschuldigd dat ze seks moest hebben met zijn beveiligers. Volgens NRC mocht hij van toenmalig Kamervoorzitter Ariep na deze verdenkingen... een tijd lang alleen nog het gebouw in voor stemmingen. Klaus zelf zegt dat hij slachtoffer is van een complot door een deel van de PVV-fractie. Het aantal coronabesmettingen in Groot-Brittannië is in een week tijd met 66% gestegen... naar 100.000 in de laatste dagen van mei. De stijging was vooral in Engeland en Wales en steeds meer mensen hebben de Indiase variant... Een hoogleraar geneeskunde zegt tegen de BBC dat de hoop wel is dat de ziekenhuizen niet meer vol komen te liggen, omdat veel mensen zijn gevaccineerd. De politie in Frankrijk heeft in de havenstad Calais een illegaal kamp met zo'n 500 migranten ontruimd. Vanuit de stad in het noorden van het land proberen migranten illegaal het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Volgens de Franse krant Le Monde verbleven in het kamp Iraniërs en Soedanezen. Onder hen bevonden zich zeker 30 kinderen. Op verschillende plekken in het midden en zuiden van het land zijn straten ondergelopen door hoosbuien. Verder liep in Gelderop een spoorbrug onder water en kwamen in Eindhoven auto's vast te zitten in volgelopen tunnels. In Doetinchem werd het dak van een woning geraakt door de bliksem. Het weer voor de komende uren er trekken nog altijd stevige buien over. Lokaal ook met onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In de loop van de nacht nemen de buien wel steeds meer in kracht af.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 Singing hey diddle diddle with the in the middle, and swinging like it just don't care. to the at the high school with a lady who was ready to play. It wasn't me she was she knew what she was doing when she told me how to walk this way. She told me to walk this way, told this way walk this way. do this way. She told me to walk this way. this way. Walk this way. this way. Well, just give me a kiss. like things work themselves out And all emotional Once you know what it's all about Hey, and undesirable For us to be apart explain 106.9 FM.